10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt nog geen einde aan de bosbranden in het westen van de Verenigde Staten. De regio wordt al langere tijd geteisterd door droogte. De laatste paar dagen is het alleen maar warmer geworden en het is ook harder gaan waaien. De branden breiden zich daardoor nog steeds uit. Er zijn op dit moment twintig grote branden geconcentreerd rond drie plaatsen. Bij Napa Valley in Californië, in het National Park Glacier in Montana en in de staat Washington. Bij Napa Valley worden 200 huizen en boerderijen bedreigd. De brand in Californië Californië is waarschijnlijk ontstaan na een ongeluk op de snelweg waarbij een van de auto's in brand vloog. De staat kampt vanwege de langdurige droogte ook nog eens met een groot watertekort. Meer dan 500 brandweermannen bestrijden het vuur. Ongeveer 100 buurtbewoners die vanmorgen zijn geëvacueerd na een brand in Rijswijk slapen vannacht in ieder geval nog niet thuis. De buurt wordt nog geïnspecteerd op asbest. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. De GGD zegt dat de hoeveelheid asbest waaraan de bewoners zijn blootgesteld niet zorgwekkend is. Bovendien worden de asbestdeeltjes als het gaat regenen weggespoeld. Een Fiat Chrysler roept in de Verenigde Staten bijna anderhalf miljoen auto's en vrachtwagens terug. Aanleiding zijn berichten dat hackers erin zijn geslaagd om op afstand de controle over een Jeep Cherokee over te nemen. Chrysler bracht een update uit voor de software van de kwetsbare auto's en drong er van de week bij gebruikers op aan dat ze die zouden toepassen. Maar nu worden eigenaars van onder meer Cherokee, Jeeps en Dodge sportauto's in Amerika opgeroepen hun voertuig in te leveren. Fiat Chrysler past dan de software aan. Het weer. Het gaat vanavond en vannacht regenen. En morgenochtend zijn er afwisselend zon, wolken en buien. Dan wordt het eerst nog 20 graden. Maar geleidelijk gaat het gestaag regenen. En het gaat fors harder waaien.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 En doe dat niet voor de storm. Nee, Dion Sidney, he is in the house. Zie het mixtape. It's a stomper, it's a stomper, it's a stomper, it's a It's a stomper, it's a stomper, it's a stomper. It's a we, we, we got to go under. We got to go under. We, we, we got to go under. We, we got to go under. We got to go. We, we, we, we, we, we got to go. style and fashion, any pattern. See the speaker box, turn it up.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 Nu ben ik in de club, nu sta voor de spiegel. Ik kan niet van je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies verslapen.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 No kill it, no kill it, no kill things I get. I tell you, I tell you, I tell you. ook lekker. hey, maar ik kijk naar de klok. En helaas. Alweer het einde van See It op jouw CFM Zandvoort. Maar niet getreurd. Volgende week. Vrijdagavond. 9 uur sharp. Zijn we weer. Gewoon gezellig bij jullie. Ik zeg, volgende week vrijdag zijn we weer bij jullie. Dat mag harder. Dat mag geplaatseerd worden. Ja, heel goed. Dat lijkt er meer op. Mijn naam was DJ JK. Samen met DJ Dion City. Was dit? 106.9. 104.5. 100% zie je. Dit was jouw Steven Zandvoort. Ik zeg tot volgende week. Tot je. over me, greasy insomnia. Please release me and let me dream about making that love on the heath, tearing off tights with my teeth.